4 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Er komt een landelijk verbod voor het zwaarste consumentenvuurwerk. Haagse bronnen zeggen dat het kabinet komende vrijdag daarover beslist. Het gaat om vuurwerk in de zogeheten derde categorie... waaronder meer strengen als ratelbanden en Chinese rollen ondervallen. Dit soort vuurwerk is vanaf de jaarwisseling van 2020 naar 2021 verboden. In buurlanden zoals België en Duitsland is dit al het geval. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Nationale Politie pleiten al langer voor een totaalverbod op vuurwerk. Dat komt er dus niet. De IND heeft een gezin met vier kinderen uitgezet naar Afghanistan... ondanks protest van verschillende kinder- en mensenrechtenorganisaties. Onder meer Defence for Children en Amnesty International zeggen dat het voor het gezin niet veilig is in Afghanistan... Maar de IND vindt van wel en de Nederlandse rechter is het daarmee eens. Zolang de terugkeerders geen banden hebben met de strijdende partijen in Afghanistan. En dit gezin heeft dat niet. De kinderen vallen ook niet onder het kinderpardon... omdat het gezin nog geen vijf jaar in Nederland is. De bewoners van de appartementen boven de bank in Landgraaf... waar vanochtend een plofkraak is geweest mogen weer terug naar huis. De geldautomaat van ABN AMRO werd rond 5 uur opgeblazen... waarbij de gevel van de bank flink beschadigd raakte. Ook sneuvelden de ruiten van panden in de buurt. Bij de plofkraak raakte niemand gewond. De daders zijn nog niet gepakt. De vijfde etappe van de Giro Rosa is met overmacht gewonnen door Annemiek van Vleuten. Ze ging aan het eind van de zware bergrit van vandaag... met een voorsprong van drie minuten over de finish... pakte ook de roze leiderstrui. Annemiek van Vleuten is de gedoodverfde winnaar van de Giro Rosa... die nog tot en met zondag duurt.